uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een vrachtwagen in de Amerikaanse staat Texas... zijn de lichamen van 46 migranten gevonden. 16 mensen zijn levend uit de laadruimte gehaald... en naar het ziekenhuis gebracht, onder wie vier kinderen. Ze waren allemaal oververhit geraakt, zeggen de hulpdiensten. De truck was achtergelaten aan de rand van de stad San Antonio... op zo'n 200 kilometer van de grens met Mexico. Daar was het de afgelopen dag bijna 40 graden. Er zijn drie mensen aangehouden. Hun rol bij het vrachtwagendrama wordt onderzocht. Het dodental van de raketaanval op een winkelcentrum in Oekraïne... is volgens dat land opgelopen naar zeker 16. Meer dan 40 mensen raakten gewond. Het was druk gistermiddag in het winkelcentrum in Kremenchuk in Centraal-Oekraïne. Volgens president Zelensky waren op het moment van de raketaanval zo'n duizend mensen binnen. Hij vreest dat het dodental nog verder oploopt. Reddingswerkers zoeken in de resten van het gebouw naar overlevenden en slachtoffers. De Russische aanval is veroordeeld door de westerse bondgenoten van Oekraïne en door de Verenigde Naties. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd. Tientallen inwoners van Velzen-Noord hebben gedemonstreerd tegen de komst van een cruiseschip met plaats voor zeker duizend asielzoekers. Ze liepen een protestmars naar de locatie van een inspraakavond. Daar heeft de burgemeester met hen gesproken. Volgens NH Nieuws vinden de bezorgde Velsenaren dat hun dorp te klein is voor de komst van de vluchtelingenboot. Bij een gifgasexplosie in de haven van Aqaba in Jordanië zijn 12 mensen om het leven gekomen. Zo'n 250 mensen raakten gewond, de meesten niet ernstig. De gifwolk ontstond toen een tankcontainer lek sloeg. Die moest worden verscheept, maar viel bij het transport uit een kraan.